Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het westen van Japan hebben tienduizenden mensen het advies gekregen... om te vluchten vanwege het gevaar op overstromingen en aardverschuivingen. In de provincies Fukuoka en Hiroshima is in het kielzog van een tropische storm... enorm veel regen gevallen... Rivieren in de regio dreigen buiten hun oevers te treden... en in Fukuoka staan veel straten al blank. Oekraïne gaat vandaag naar de stembus om vervroegd een nieuw parlement te kiezen. De verkiezingen zijn uitgeschreven door de man die in april president werd, Volodymyr Zelensky. Zijn partij heeft nu nog geen zetels in het parlement, maar volgens de peilingen wordt hij de grootste. 30 miljoen Oekraïners mogen hun stem uitbrengen. De Britse tanker die vrijdag in beslag werd genomen door Iran... is in de territoriale wateren van Oman benaderd... schrijven de Britten in een brief aan de VN-veiligheidsraad. Daarom zou er sprake zijn van een illegale interventie. Het recht van doorgang mag volgens de Britten niet worden belemmerd. Volgens de Telegraph gaat de Britse regering sancties instellen tegen Iran. Het zou onder meer gaan om het bevriezen van Iraanse tegoeden in Groot-Brittannië. In Amsterdam is even voor middernacht een man doodgeschoten. Dat gebeurde in de buurt van een metrostation in Amsterdam-Zuidoost. Volgens het parool is het slachtoffer een Amsterdamse crimineel van 33... die betrokken was bij geweldzaken als dader en als doelwit. Zes jaar geleden werd ook al een aanslag op hem gepleegd. Na de schietpartij van vannacht werd een paar kilometer verderop een uitgebrande auto gevonden. Of die iets te maken heeft met de moord is niet duidelijk.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 Zij traden op in de film um, Babes in de Arm. En eh, ja, het nummer is natuurlijk Good Morning. Het is een eh, film uit 1939, eh, gemaakt, gebaseerd op een Broadway musical uit 1937. Ik ga verder. Ik heb heel veel korte nummers vandaag. We gaan eerst wat oudere muziek draaien. En in uh, tweede uur veel aandacht voor twee artiesten die onlangs overleden zijn. In de eerste plaats Ruud Jacobs van het trio van Pim Jacobs. En in de tweede plaats Joao Gilberto. Dus veel bossa nova muziek voor de liefhebbers in het tweede uur. Nu Howard McGee, een Amerikaanse trompetist. Hij is een beetje in de vergetelheid geraakt. Had zijn hoogtepunt tussen 1945 en 1949. En eh, was eigenlijk een beetje de link tussen de andere spelers... zoals Roy Eldridge, Fats Navarro. En Howard McGee trad eh, ja, in die periode tussen 45 en 49 veel op. Nam ook veel platen op. Waaronder in, eh, in Parijs. Ehm, daar nam hij een, eh, een eh, aantal nummers op met een band. Met onder andere Jimmy Heat, Jesse Powell, Fernand Biddle, Percy Heat en Specs Wright. Gaat u luisteren naar het nummer Etoile. trompetist die een beetje in de vergetelheid is eh, geraakt. We gaan verder met Coleman Hawkins en Benny Carter uit de periode 1935-1946. Heb ik een LP gevonden ehm, met een eh, aantal sessies erop, waaronder een, eh, een sessie in, wederom in Europa... waarin Coleman Hawkins optreedt met Michel Warlops Orchestra... En onder andere samen met Benny Carter en Django Reinhardt op het album ga twee nummers draaien. Avalon en What a Difference a Day Makes. en Benny Carter. Ik ga verder met Anita O'Day van een verzamel-LP-album uit 1997. Eh, Dat heet Jazz Around Midnight, I'm Not Supposed To Be, Blue Blues. Anita O'Day. The sky is blue, as blue as I have seen. The sea, if not a blue, at least a bluish green. Though blue the sky and the sea, they're supposed to be, but I've got the I'm not supposed to be blue blues. My baby's eyes are blue, the bluest yet. And smoke is blue when swirling from a cigarette. Through smoky blue eyes, eyes bewitching me. I'm not supposed to be blue, blues. I was a good time, Charlie. Always happy go lucky. Mm, that's me and regarded as somebody nothing could face. Mm-hmm. Blue was just the color of the grass in Kentucky. And then I came that day of all days. And now I'm blue, like any Jones or Smith, like ink is blue, the kind to write a letter with. No letter and no word, nothing have I heard? So I've got that. I'm inevitably blue. Ooh, babaloo, ah, uh-uh, look at me blue. I'm not supposed to be blue, blue. Dat was een mooie stem van Anita O'Day. ga verder met Ella Fitzgerald. We kennen natuurlijk allemaal Ella Fitzgerald... en alle mooie nummers die ze gemaakt heeft. Alleen haar, de nummers uit, haar, ehm, uit het begin van haar carrière... zijn niet zo heel bekend. Ik heb een album dat heet The Warriors. Het is opgenomen in, eh, met nummers uit de periode 1941 tot 1947... En daar ga ik een eh, onbekend nummer van draaien. Dat heet And Her Tears Float Like Wine. Ella Fitzgerald. he tossed the old magoo! He told her that he loved her and a thousand others too. And then he bought a diamond and some expensive furs. But alas and alack, like a stab in the back, she found they wasn't hers. And her tears flowed like wine. Yes, her tears flowed like wine. She's a real sad tomato. She's a busted valentine told her that a man is and kind. But then the guy got jilted and her hopes arose once more. So she went to beauty parlors and took facials by the score. And when he came to see her, she smiled the evening through till he said, Girlfriend, get your money back. Gravel Gertie is the name for you. And her tears flowed like wine. Yes, her tears flowed like wine. She's a real tomato. She's a busted Valentine. No her mama done told her that a man dinner? Don't you want some beans again? That ain't clicking with the Navy. The sailor said, said he. So then she laid her pistol down, had to let the guy go free. And her tears flowed like wine. Yes, her tears flowed like wine. She's a real sad tomato. She's a bust. Ella Fitzgerald met And Her Tears Float Like Wine. ga verder met Count Basie. Ik heb een eh, album gevonden dat heet The Fives. En daarop uh, treedt Count Basie natuurlijk op piano op. Op trompet Buck Clayton. Op tenorsax Don Bias. Op gitaar Freddie Green. Drums Joe Jones. En op bas Walter Page. Ik ga twee nummers van dit album draaien. Het eerste nummer heet The Buckle Blues. En het tweede nummer is St. Louis Blues. Count Basie van het album The Fives. Ik ga verder met Clark Terry, ook een ehm, relatief onbekende trompetist. Hij ehm, is voor het eerst bekend geworden eigenlijk in de, ehm, in de late 40 jaar... met een aantal opnames op eh, de zogenaamde V-discs... Zeg maar de, de platen die in de Tweede Wereldoorlog eh, gepubliceerd werden. En hij heeft onder andere gespeeld bij Charlie Barnett en Count Basie en Duke Ellington. En is toen zijn eigen bands gaan vormen. Hij heeft een eh, band samengesteld met op trombone Jimmy Cleveland... op bariton sax Cecil Payne, op piano Horace Silver... de cellist, bassist is Oscar Pettiford, Wendell Marshall... en op drums Art Blakey. Het album is geproduceerd door Quincy Jones. Het openingsnummer Swahili eh, wordt eh, toegeschreven aan Quincy Jones... maar in de, in de, ja, de, de, de, de notes, moet ik zeggen, op zijn Engels de notities bij de plaat staat een opmerking van ehm, Clark Terry... dat hij het zelf heeft geschreven. Dus het is discutabel. Ik ga twee nummers draaien van dit ehm, album. De eerste nummer heet Swahili en het tweede nummer heet Slowboat. Thank Clark Terry van het gelijknamige album Clark Terry. De twee nummers Swahili en Slowboat. Ik ga verder met Frank Foster. Frank Foster is een eh, Amerikaanse saxofonist. En daar zijn eh, twee albums opnieuw van uitgebracht. Onder uh, één cd. En het eerste album dat heet Here Comes Frank Foster. En het tweede is de George Wellington Showcase. Ik ga een nummer draaien van de eerste sessie op dit album. Het is een sessie samen met... Benny Powell op trombone en de ritmesectie van Gildy Mahones... maar ook Percy Heat en Kenny Clark. Het nummer heet The Heat's On, Frank Foster. Foster met de Heats On. Ik ga verder met Tubby Hayes. Tubby Hayes is een eh, Engelse tenorsaxofonist... maar hij speelt ook op fluit en op vibrafoon... en op een instrument dat heet timbani. Hij heeft een, ehm, een album opgenomen met een big band. Dat heet Taps Tours... En het idee voor dit album van Tubby Hayes was eigenlijk om een soort van muzikale rondreis over de wereld te maken. En ik ga daar een nummer van draaien, dat heet Russian Roulette. En dat nummer is eh, gecomponeerd door Jimmy du Duchar. Tubby Hayes. Russian Roulette van Tubby Hayes van het album Tub Tours. Een heerlijk eh, album eh, met volle uh, big band muziek. Ik ga verder met een heel ander album, een heel andere stijl. Het is van Bobby Gordon en Dave McKenna. Het is een album uit 1999 en het heette Clarinet Blue. En het is ja, natuurlijk gebaseerd op klarinet. Ehm, Bobby Gordon op klarinet, op piano Dave McKenna... Op bas Frank Tate en op eh, drums Joe Eschione. Het zijn eh, deels uit de jaren 30 en 40... met een eh, aantal nummers die nog eerder zijn. Het nummer wat ik ga draaien heet You're Driving Me Crazy... van Bobby Gordon en Dave McKenna. Bobby Gordon en Dave McKenna met eh, heerlijke klarinet-uitvoeringen. Eh, ik ga verder met, ehm, met eh, Ruud Jacobs, maar ik heb heel weinig tijd voor het nieuws van 11 uur. We zijn er alweer bijna, dus ik ga maar een heel klein stukje draaien. Maar natuurlijk ga ik na het nieuws van 11 uur alweer verder. Ik heb een, het eerste nummer wat ik klaar heb liggen komt van de Jazz Jamboree uit 1963.